maar dat het leger paraat blijft staan voor een aanval op Syrië. Als een dictator zijn eigen bevolking vergast kunnen we niet wegkijken, zei Obama. Een aanval op Syrië zal tot doel hebben om president Assad te verzwakken en nieuwe gifgasaanvallen te voorkomen. Gisteren zei Syrië bereid te zijn om hun chemische wapens van de hand te doen. Obama hoopt dat daarover duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden in de VN-veiligheidsraad. Kinderen worden de dupe van de economische crisis, zegt kinderombudsman Dullaert in zijn jaarlijkse kinderrechtenmonitor. Financiële problemen veroorzaken spanningen in een gezin... en die kunnen leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding. Vooral over kindermishandeling maakt Dullaert zich zorgen. Na een melding worden volgens hem onvoldoende bijgehouden... wat voor hulp kinderen krijgen. Op de A27 bij Utrecht is rond middernacht een vrachtwagen van een viaduct gevallen. De chauffeur is met nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de vrachtwagen van het viaduct reed is nog onduidelijk... Hij kwam op de A28 terecht. Die weg moest deels worden afgesloten. Het Nederlands elftal heeft zich gisteravond geplaatst voor het WK in Brazilië. Oranje won de uitwedstrijd tegen Andorra met 2-0 door twee doelpunten van Robin van Persie. Nederland heeft nu 22 punten uit acht wedstrijden. Doordat in dezelfde pool Roemenië verloor van Turkije is Nederland niet meer in te halen. Ook Italië is zeker van deelname aan het WK na een 2-1 overwinning op Tsjechië. Vannacht hebben ook Argentinië, de VS en Costa Rica zich geplaatst. Het weer, vandaag nog buien, er is af en toe ook zon en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen nog een enkele bui, vooral in het noorden veel zon. De dagen daarna is er weer meer bewolking met soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 3 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt in Nieuwemeer, 4 kilometer. A7 Horen Amsterdam bij Weidewormer, 3 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij Ossaan 3. A9 ook maar richting Amstelveen bij Beverwijk Oost 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en Oud-Zuid 3 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft, ook daar 3 kilometer.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 www.zfmzandvoort.nl I held you beside me. Under